uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een man uit Nederland staat op een lijst van Interpol... met internationaal gezochte milieucriminelen. De voortvluchtige man van 55 hoort volgens Interpol bij een criminele organisatie... die verantwoordelijk is voor illegale handel in wilde dieren uit Brazilië. De man zit vermoedelijk in Nederland. Er staan nog acht anderen op de lijst van Interpol. De rechter besluit vandaag of Syriëganger Aisha in de cel moet blijven. Het OM wil dat ze langer wordt vastgehouden omdat ze wordt verdacht van ernstige feiten. Aisha van 19 wordt beschuldigd van deelname aan een organisatie die terrorisme ondersteunt. De vrouw uit Maastricht ging eerder dit jaar naar Syrië om te trouwen met een Nederlandse jihadstrijder die zich bij IS had aangesloten. Deze week haalde haar moeder haar terug naar Nederland en werd ze vastgezet. Minister Ascher van Sociale Zaken is blij met nieuw onderzoek naar verdringing op de arbeidsmarkt. Uit een rapport blijkt dat Nederlandse werknemers in onder meer de bouw en het transport worden vervangen door goedkope arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa. Ascher wil een eind maken aan Europese regels die goedkope detachering toestaan. Honderden reizigers hebben gisteravond en vannacht acht uur vastgezeten in twee Eurostar-treinen. Door een kapotte bovenleiding bij Lille in Noord-Frankrijk kwamen de treinen vast te staan. Eurostar heeft excuses aangeboden. Horeca-ondernemers in Vierhouten verliezen klanten doordat in een huis in het dorp artsen worden opgevangen die in ebola-gebied hebben gewerkt. Veel mensen zijn bang dat ze iets oplopen. Dat bleek op een informatieavond van de gemeente. Artsen zonder Grenzen zegt dat buitenlandse artsen in het huis in Gelderland... in alle rust en veiligheid kunnen uitrusten van hun werk in West-Afrika.